De noodopvang bestaat uit verwarmde tenten en wordt nu opgebouwd, ziet deze verslaggever van RTV Noord. Het is een groot grasveld. Mannen zijn nu druk bezig met het bouwen van de eerste tent. En enkele tientallen meters verderop, daar is een hijskraantje bezig met platen neerleggen. En op die plek waar dat gebeurt, daar staan ook de toiletgebouwen. De tijdelijke opvang wordt overmorgen in gebruik genomen en blijft staan tot eind januari. Kinderopvangorganisaties proberen steeds vaker op creatieve manieren meer geld binnen te slepen. Niet met een hoger uurtarief, maar door op allerlei manieren extra uren aan ouders door te berekenen. Blijkt uit een rondgang door de NOS. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderdagverblijven die een zomersluiting hadden... waarbij de ouders de uren wel door moesten betalen. Van de ongeveer 100.000 Nederlanders die in het buitenland hebben gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen... zijn van bijna 1000 de stemmen niet meegeteld. Die hadden in theorie nog een verschil kunnen maken in de uitslag... maar volgens de Volkskrant werden ze niet meegeteld... omdat hun stembiljetten te laat aankwamen op het stembureau. En hij is nog maar 19, eh, maar weet nu al dat hij binnenkort multimiljonair is. Eh, Jackson Churio is honkballer en heeft een megacontract voor acht jaar getekend... bij een club op het hoogste niveau in Amerika. Daar verdient hij omgerekend 75 miljoen euro euro mee. Bij de jeugdteams maakte hij al veel indruk. Churio swings and lifts it out to left. Norman goes back at the warning track at the 350 sign, looks up, and it's off the billboard. Churio swings and hammers this one to right. Conine goes back, looks up, and it's gone! Jackson Churio, first double-A home run! Nou, nooit eerder werd er zoveel geld betaald voor een zelfopgeleide speler... die zijn debuut nog moet maken in de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie. Zelf zegt Churio dat al dat geld niet zal veranderen. Het weer, naast een beetje zon, vooral een natte dag. Met in het noorden natte sneeuw en ook elders valt neerslag. Vannacht valt er weer regen in het noorden en in het noorden van dat natte spul. Maar de temperatuur valt mee, blijft overal boven nul. Morgen dooit het overal bij een temperatuur die tot een graad of 5 oplopen zal.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 Take we know the waste time. Girl, I never lied, you already know i be, be honest. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met, Sneek, met Sneek, kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van Nicolaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Nicolaas. Die kan ik niet over vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. De knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam sint binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieter Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Knecht, was Tante Jo.